Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Grote delen van Amsterdam-Zuidoost en Diemen zitten zonder stroom. Er is een storing die volgens netbeheerder Liander tot zeker vijf uur zal duren. De brandweer zegt dat er in 30 liften mensen zitten opgesloten. Er rijden geen treinen tussen Rai en Duivendrecht en trams en metro's staan stil. Ook delen van de Zuidas en de rivierenbuurt zouden zijn getroffen. Hoeveel mensen er last van hebben is niet duidelijk. Het dodental van de twee aanslagen gisteren in de Syrische stad Homs is verdubbeld en staat nu op 100. De meeste slachtoffers zijn burgers. Het was de bloedigste dag in Homs sinds het uitbreken van de burgeroorlog drie jaar geleden. De Britse acteur Bob Hoskins is overleden. Hij speelde in tientallen speelfilms en tv-series, waaronder het veelgeprezen Pennies from Heaven en Who Framed Roger Rabbit. Voor zijn rol in de film Mona Lisa kreeg hij in 1987 een Oscar-nominatie. Bob Hoskins overleed aan een longontsteking. Hij is 71 jaar geworden. De mannen die maandag dood werden gevonden in een drugslab in Uden... waren vermoedelijk al een paar dagen dood. Mogelijk zijn ze overleden door het inademen van giftige gassen... die vrijkwamen bij het maken van ecstasy. De slachtoffers zijn een man van 28 uit Roermond... en een 35-jarige man uit Heidhuizen. De veiling van spullen van de failliete reisorganisatie OAT... brengt enkele tonnen op... Volgens de woordvoerder van het veilingbedrijf is dat volgens de verwachting. Honderden mensen kwamen naar de kijkdag en ook de website trok veel bezoekers. De veiling eindigt vandaag. De opbrengst gaat naar de schuldeisers van OAT. Het weer, in het noorden en oosten wat zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw kans op een bui, het wordt dan iets koeler. Vanaf vrijdag droog, zonnig en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg van Dordrecht 4 kilometer.